Michel Koenen met het NOS-journaal. Na Van der Brom gaat ook energieleverancier Budget Energie... extra kosten rekenen voor het terugleveren van zonnestroom. Klanten met zonnepanelen en een variabel contract... zijn daardoor vanaf 1 maart duurder uit. voor nieuwe klanten gaan de extra kosten per direct in. Zij krijgen wel gratis stroom tussen 12 uur middags en 5 uur s middags... op lente- en zomermiddagen. Dat is omdat zonnepanelen dan vaak zoveel stroom opwekken... dat het elektriciteitsnet het maar moeilijk aan kan... Ook wordt er dan relatief weinig stroom gebruikt. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft alle overheidsorganisaties afgeschaft... die de relaties met Zuid-Korea moeten bevorderen. De dictator zei in de opperste volksvergadering... dat eenwording met het zuiden onmogelijk is geworden... en riep op in de grondwet vast te leggen dat Zuid-Korea vijand nummer 1 is van het land. Iran heeft doelen in Irak en Syrië onder vuur genomen. De aanvallen lijken een vergelding voor, eh, voor de door IS opgeëiste aanslag op een herdenkingsceremonie voor een Iraanse generaal. In Syrië zijn nu doelen van IS aangevallen. In Irak was de aanval van de Iraanse revolutionaire garde gericht op een, wat zij noemen, spionagecentrum van de Israëlische geheime dienst Mossad. En doelman André Onana is het niet gelukt om twee wedstrijden binnen 24 uur te spelen. De keeper uit Cameroen stond zondagavond nog onder de lat bij Manchester United... en hoopte gisteravond voor zijn land te kunnen spelen op de Afrika Cup. Maar door slechte weersomstandigheden moest zijn vlucht op een vliegveld landen, ander vliegveld landen... en moest de ex-Ajax nog honderden kilometers met de auto afleggen. En nou, daardoor was Onana niet fit genoeg om te keepen weer nog te trekken buien met winterse neerslag over.